12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Van der Steur over het zoekgeraakte bonnetje van de tevendeal. Steeds meer Kamerleden krijgen het gevoel dat er sprake is geweest van een doofpot bij de schikking tussen oud-staatssecretaris Teven als officier van justitie en drugscrimineel Kees H. Volgens Nieuwsuur is de zoekactie naar het bonnetje bewust stilgelegd. ICT-medewerkers van de overheid hadden in 2014 het rekeningafschrift van de tevendeal bijna gevonden, maar moesten het zoeken van hogerhand staken. Minister van der Steur heeft de commissie Oosting gevraagd het onderzoek naar de tevendeal te heropenen. Duitsland en Oostenrijk willen de binnengrenzen twee jaar blijven controleren in verband met de vluchtelingencrisis. Nu mogen landen dat voor een periode van maximaal zes maanden doen. Staatssecretaris Dijkhoff zegt dat hij het verzoek serieus neemt, al denkt hij niet dat de verlenging van de grenscontroles de oplossing is voor de vluchtelingencrisis in Europa. In een psychiatrisch centrum in België heeft een man zeven mensen verwond met een mes. Vier van hen zijn in levensgevaar. Onder de zeven slachtoffers zijn zes personeelsleden van de instelling in Schaarbeek. Volgens de VRT is de vermoedelijke dader een patiënt die de instelling mocht verlaten. Hij keerde terug met een mes, zijn motief is nog onduidelijk. In Leeuwarden en Veghel zijn de inspraakavonden over de komst van een asielzoekerscentrum rustig verlopen. In Hees was er een demonstratie en een samenscholingsverbod afgekondigd. Toch verzamelden zich bij het gemeentehuis in de Brabantse plaats een paar honderd mensen, maar ook daar bleef het relatief kalm. Het weer bewolkt en in de nacht kan er wat regen vallen. De wind wordt aan zee mogelijk hard. morgen eerst af en toe zon en een graad of 10. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Aan zee een stormachtige wind.